uur. Robert Walters met het NOS Journaal. Australië stuurt wapens en munitie naar Koerden in het noorden van Irak. De Australische premier Abbott zei dat zijn land wil helpen in de strijd tegen de islamitische staat... en noemde de situatie in Irak een humanitaire catastrofe. De premier liet ook weten open te staan voor deelname aan luchtaanvallen... in samenwerking met de VS in Irak. Koerdische Peshmerga-strijders hebben vooral munitie, kalasjnikovs en granaatwerpers van Russisch fabrikaat nodig, want daarmee zijn ze getraind. Nederland stuurde onlangs helmen en scherfvesten. De Europese regeringsleiders hebben de Europese Commissie gevraagd binnen een week met voorstellen te komen voor aanvullende strafmaatregelen tegen Rusland. Volgens premier Rutte gaat het dan bijvoorbeeld om het versterken van bestaande sancties. Maar ook sancties tegen andere sectoren van de Russische economie zijn mogelijk. Europa probeert zo Rusland onder druk te zetten... in de hoop dat het wat doet aan de spanningen in Oekraïne. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad heeft de politie hard ingegrepen bij demonstraties. Meer dan 100 mensen zouden gewond zijn geraakt. Duizenden betogers hadden zich verzameld bij de woning van de premier en het nabijgelegen parlementsgebouw. Veiligheidstroepen grepen in en gebruikten traangas om de betogers uiteen te drijven. Ook vuurden ze rubberkogels af. Al twee weken eisen betogers dat premier Nawaz Sharif vertrekt. Ze houden hem verantwoordelijk voor de grote economische problemen in het land. Nawaz Sharif weigert op te stappen. Het vijfjarige zieke jongetje dat door zijn ouders was meegenomen uit een Brits ziekenhuis is in Spanje gevonden, meldt de BBC. De Spaanse politie zou de ouders van de jongen onder overhoren. Het is nog niet bekend hoe het kind eraan toe is. De ouders werden gezocht nadat ze tegen advies van de medische staf hun zoontje hadden meegenomen uit het ziekenhuis, terwijl hij werd nog behandeld voor een hersentumor. Het weer.